Ik voel me een Charlie Koulibaly, schreef de komiek op zijn Facebookpagina. In een open brief aan de minister legde de Franse komiek uit... dat ook hij zich eenzaam voelt omdat er jacht op hem wordt gemaakt. Dieudonné kwam eerder herhaaldelijk in opspraak wegens antisemitisme. De nieuwste uitgave van het blad Charlie Hebdo was vanochtend op veel plaatsen in Parijs meteen uitverkocht. Het was de eerste keer dat het satirische blad verscheen na de aanslagen van vorige week. Het nummer wordt ook al verhandeld op Marktplaats voor soms wel 100 euro. Morgen ligt het blad ook in Nederland in de winkel in een kleine oplage. Er komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor de werkgelegenheid bij politie en defensie. Minister Ascher betaalt ervan 16 miljoen. De rest komt van werkgevers en vakbonden in de sector. Het geld is bedoeld om mensen te laten omscholen en om meer jongeren te laten instromen. Veel functies bij defensie en politie verdwijnen, maar de behoefte aan agenten neemt juist toe. Ascher wil bekijken hoe meer werknemers van de ene sector kunnen overstappen naar de andere. Het afgelopen jaar is het aantal huizen dat is gekocht met de nationale hypotheekgarantie gestegen met 14 Dat meldt de stichting Waarborgfonds Eigen Woning die de hypotheekgarantie verstrekt. In totaal werden ruim 116.000 garanties afgegeven. De regeling is een vangnet voor huiseigenaren die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, bijvoorbeeld door werkloosheid of een echtscheiding. Ook het aantal keren dat huiseigenaren een beroep deden op de garantieregeling steeg met 6 het weer geregeld buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Ook af en toe zon. Het wordt 5 of 6 graden. Morgen veel regen en wind.